De oppas trof het vier maanden oude jongetje bewusteloos aan. Ze pakte volgens haar verklaringen de jongen op en schudde hem om hem weer te laten bijkomen. Ze belde ook 112. Het jongetje overleed een week later in het ziekenhuis aan hersenletsel. De moeder van het kind heeft altijd achter de gastouder gestaan... en is er ook van overtuigd dat ze onschuldig is. Het OM had zeven jaar cel geëist en gaat in hoger beroep. Negen vluchtelingen die gisteravond zijn opgepakt bij grensovergang Hazeldonk zaten in een koelwagen. Ze vreesden voor hun leven, blijkt uit eerste verhoren. Dat schrijft Omroep Brabant. Een van de negen vreemdelingen belde de politie omdat ze het ondanks speciale kleding erg koud kregen. Hij bleef aan de lijn tot politie-eenheden de koelwagen hadden gevonden. De verstekelingen zaten in een aparte ruimte tussen de groenten. De Spaanse chauffeur van de wagen is aangehouden. Werknemers van een vestiging van Primark in Groningen klagen over de arbeidsomstandigheden bij het kledingbedrijf. Twintig medewerkers en oud-werknemers zeggen tegen RTV Noord dat er sprake is van hoge werkdruk en intimidatie door chefs. Ook zouden gezondheidsklachten worden genegeerd. Naast de CAO hanteert het eerste bedrijf eigen regels. Zieke werknemers moeten bijvoorbeeld elke dag bellen hoe het met hen gaat, ook als ze in het ziekenhuis liggen. Tegen de regels in worden Primark-medewerkers ook onbetaald naar huis gestuurd als er niets te doen is. De directie van Primark, dat negen vestigingen in Nederland heeft, is geschrokken en gaat de zaak onderzoeken. De PvdA heeft Kamervragen gesteld. Minister Schippers vindt niet dat de anticonceptiepil voor iedereen terug moet in het basispakket. Ze reageert op het pleidooi van artsen van kenniscentrum Rutgers en het Nederlands Genootschap van Abortusartsen. Zij willen de vergoeding terug in het pakket. Nu blijkt dat het aantal afgebroken zwangerschappen voor het eerst sinds jaren iets is gestegen. Het weer, het is bewolkt en regionaal valt wat motsneeuw. Het is rond het vriespunt, maar door de oostenwind voelt het kouder aan. Vannacht valt een dun laagje sneeuw in het zuiden van het land. Morgen en zondag meer winterse buien. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is de Koentunnel even dicht richting Den Haag. Een van de tunnelbuizen tenminste. Het heeft te maken met een te hoge vrachtwagen. Het gebeurt een paar keer per dag. Het duurt meestal niet al te lang. Het gaat om de meest rechterbuis. Op de A15 Europort Rotterdam, daar is een ongeluk gebeurd bij eh, de Botlektunnel.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 Hier op uh, eh, ZFM Zandvoort. En terwijl dat het buiten lichtelijk aan het sneeuwen is en aan het wit worden is... gaan wij gewoon lekker de heetste hits van Europa behandelen. Alle 40 op een rij. Nou, ik ga ze niet alle 40 op een rij draaien. Maar wel zo'n 20, 22 nummers van de hele lijst. En ik zal wel vertellen wie waar allemaal staat. Hey, deze week hebben we in de lijst 14 stijgers zitten, 9 zittenblijvers, 10 minder dan vorige week. 16 dalers en één nieuwe binnenkomen. Martin Garrix is nieuw binnengekomen. Nou, dan zou je denken, die staat er toch al in. Ja, dat klopt. Maar dit keer eh, met Dua Lipa, Scared to be Lonely. Welke plaats die staat, dat hoor je zo direct. Jack Jones samen met Raymond met You is de snelste stijger van deze week. 10 plaatsen gestegen in de hitlijst. En Pentatonix met Hallelujah is de snelste daler van deze week. 19 plaatsen gezakt omdat eh, Martin Garrix in de lijst is gekomen is eh, Calvin Harris samen met eh, Rihanna na 29 weken uit de lijst verdwenen. Maar toch een hele goede notering, 29 weken. Ehm, ja, verder gaan we kijken natuurlijk rond de klok van half vijf. Ik moet altijd op de klok kijken, dat vind ik zo grappig. Ik moet altijd eerst op de klok kijken voordat ik het testje weet. Rond de klok van half vijf naar de Nederlandse top 40. En dan tegen de klok van vijf uur, zo kwart voor vijf, zullen we kijken naar eh, de top 3 van eh, deze week. En hij is eh, ietsjes anders als vorige week. Dat kan ik wel gaan verklappen voor je. Hey, voordat we dat doen gaan we eerst luisteren naar hoe de top 3 er vorige week uitzag. Nummer 3. sheets smell like you down op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat was de top 3 van eh, vorige week met op 3 eh, Clean Bandit. Op nummer 2 Ed Sheeran. En op nummer 1 Rack Bowman. Deze week beginnen we met de nummer 40 Ellie Golding. This love is like fire and ice.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 Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she is toen eh, uitgebracht op een eh, kerstalbum en in 2016. Eh, Pentatonix is dit met Halleluja, de nummer 38 van deze week. Maar als ik zo naar buiten kijk met die witte daken en dat soort dingen, dan ja, klopt hij wel weer een beetje. Hè? Ik mis alleen de kerstboom en de kerstversieringen dan. Maar voor de rest is het helemaal waar. we gaan door met de nummer 37 van deze week. Dit is Sigala samen met John Newman en Nal Rogers met Give Me Your Love. Een plaat die maar niet uit de lijst wil verdwijnen. Vorige week nog op 40, ondertussen alweer 36 weken in de lijst.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 You are the one thing in my way. one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. weken lang eh, staat hij in de lijst. Deze week op nummer 29, vorige week nog op 37. Hoogste nummer 10 en dan heb ik het over deze plaat. Kelvin Harris met uh, My Way. En wij gaan door met de nummer 27. Eh, en dat is de, de nieuwe binnenkomer van deze week. Martin Garrix samen met Dua Lipa met Scared to Be Lonely. Nou, van Martin Garrix weet wel een hoop natuurlijk. Maar ehm, ik weet niet of je weet dat hij op een gegeven moment uit eh, onvrede wegging eh, bij zijn platenlabel eh, Spinning. En dat hij zijn eigen platenlabel is begonnen. En dat is een hele rare. STMPD, Stumpert of zoiets, weet ik niet. Records, RCD, nou ja, maakt niet uit. Daar is nou dat I Found You samen met John Michael zijn eerste release van in maart 2016 was dat. Later dat voorjaar verscheen ook zijn samenwerking met de Britse duo Third Party in Lions in the Wild. En ondertussen tekent de Nederlander een contract met Sony voor de distributie van zijn nummers. Nou, de eerste track die eh, daarvoor in aanmerking komt is eh, In the Name of Love. Waar ook uh, op te horen is. je hoorde hem net, hè, volgens mij. Ja, je hebt hem gehoord. En... ehm de nummer 32 staat hij nu. Na nou, Martin Garrix wordt eh, door DJ Magazine uitgeroepen tot de nummer 1 DJ van de wereld. Waarmee hij in de voetsporen treedt van het Belgische duo eh, eh, Dimitri Vegas en Like Mike. Die de titel in 2015 kregen. Nou, januari 2017 levert Martin Garrix met Scared to be Lonely zijn volgende samenwerking af. maar dit keer dus met uh, Dua Lipa.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 Op 39 staat Zayn samen met Taylor Swift met I Don't Wanna Live Forever. Nummer 38 is in handen van uh, Pentatonix met Hallelujah. Sigala, John Newman en Nile Rogers met Give Me Your Love eh, staat op 37 een plaat die er echt niet <laughs> uit wil. Want die staat er echt al 36 weken in, joh. Straks wordt die echt de langst genoteerde plaat ever. Nummer 36 dan, Nile Horror met This Town. Op 35 vinden we Yellow Claw met Love and En op 34 is het Chase Chainsmokers blijven zitten met All We Know. Ook blijven zitten is Ariana Grande met Side to Side. En op 32 is blijven zitten Martin Garrix met In the Name of Love. Op 31 vinden we Mike Perry samen met Shine Martin met The Ocean. En op nummer 30 staat eh, Robin Schulz met David Guetta en uh, uh, Cheat Codes met Shadow Light. 29 dan in handen van Calvin Harris met My Way. En op 28 vinden we Shawn Mendes met Mercy. En nieuw binnengekomen op 27 eh, is eh, Martin Garrix samen met eh, Dua Lipa dus met Scared to be Lonely.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 Don't give up. Nah, no. Don't give up. No, no, no. Nah. Don't give up. I won't give up. Don't Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. This is a shout out to my ex.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 Nog een klein kwartiertje en is het eerste uur van de top 40 van de, deze week alweer voorbij. Maar nee, zover is het nog lang niet. Eerst gewoon lekkere muziek. De nummer 21 van deze week gaan we draaien.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 En we gaan door met de nummer 19, zo direct de plaat die vorige week pas is binnengekomen op nummer 31. Vorige week? Ja, vorige week binnengekomen is. Ja, dat klopt ook nog. Shakira staat samen met Maluma. Met uh, Chantaye, of hoe je het dan ook uitspreekt, dat hoor ik <laughs> zo direct wel weer. Ik heb die plaat nog te weinig gehoord ervoor om hem goed te kunnen uitspreken. Hey, eh, Maluma is niet de enige, dit is niet de enige notering van eh, Maluma in de lijst der lijsten. Eh, staat ook nog op een zevende plaats, want Maluma doet het ook samen met Ricky Martin. met uh, Vente Paka, maar die gaan we het volgende uur pas horen. Eerst dit uur nog de nummer 19 van deze week. Shakira met Chantaye. Of kantaye. Of, nou, we gaan het hier ieder zo horen van, van zichzelf.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 Con mi cuerpo un egoísta. puro, puro chantaje. Puro, puro chantaje is dus van eh, Shakira samen met eh, Maluma. De nummer 19 eh, van deze week. Hey, we zijn alweer toegekomen aan het laatste nummer van het eerste uur van de top 40 van Europa. De nummer 18 ga ik zo direct voor je draaien. Maar ja, voordat ik dat ga doen ga ik vertellen. Volgende uur gaan we de tweede helft dus, van de lijst behandelen. En zullen we even kijken naar de Nederlandse top 40. En komt de top 3 dus van deze week aan de beurt. Hoe die eruit ziet, dat eh, moet je dus nog een kleine eh, drie kwartier eh, geduld voor hebben. Dan zal ik hem gaan vertellen. Maar eerst is dus nu de nummer 18 van deze week.